op een eigen huis gehuurd in Honolulu. Met noten en bananen in de tuin. Ik zoek een eigen meisje om me te gaan wonen. Een hula meisje chocoladebruin. We gaan de samen dromen onder groene palmen. Op paradijsje in de zilveren maneschijn. In zolder de van de gitaren je veel te mooi om waar te zijn. De handen aan de pootje vader in de zoele zee. En ik ga in de water jagen, en ik breng een apie voor je mee. Ik heb een aardig huis verhuurd in Er koken kokosnoten en bananen in de tuin ik zoek een aardig meisje om met te gaan wonen. Een hoela meisje chocoladebruin. En ik ga in de van jagen en ik breng een actie voor je mee. Ik heb een aardig huis gehuurd in Honolulu. De kokosnoten en bananen in de tuin. Ik zoek een aardig meisje over de En Een dat meisje chocolade Een dat meisje chocolade.